5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een woningbrand in Almere is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn. De brand brak vannacht door nog onbekende oorzaak uit... in een huis aan de Paulus Potterstraat. Volgens ooggetuigen sloeg het vuur over naar zeker vier andere huizen. De brandweer ontruimde uit voorzorg omliggende woningen. De brand in Almere was rond half vier geblust. Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Niger-delta 70 miljoen euro voor de schade door olielekkages. In 2008 lekte door bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit leidingen bij het vissersdorp Bodo. De bewoners stapten in Groot-Brittannië naar de rechter, waar het hoofdkantoor van Shell staat. Het olieconcern zegt dat er nu een schikking is getroffen, maar volgens Milieudefensie heeft de rechter Shell tot betaling gedwongen. Voor de bewoners die de persoonlijke een eh, claim hebben ingediend is 45 miljoen euro beschikbaar. En nog eens 25 miljoen is er voor de dorpsgemeenschap als geheel. In Nigeria eisen meer dorpen compensatie van Shell. Het olieconcern zegt niet verantwoordelijk te zijn voor alle lekkages in de delta. In Argentinië is tijdens de derde etappe van de Dakar-rally een deelnemer overleden. Het is de 39-jarige Poolse motorrijder Michal Hernik. Volgens de Franse televisie werd hij op 14 kilometer van de finish dood aangetroffen. Hernik had geen helm meer op op zijn hoofd. Volgens de organisatie is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Hernik is sinds de eerste Dakar-rally in 1979 het 24e slachtoffer. Dan het weer. Er trekt wat regen over het land. Overdag schijnt de zon geregeld bij 6 tot 8 graden.